uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Mali is een Nederlandse Apache neergestort, melden verschillende buitenlandse persbureaus. De gevechtshelikopter zou zijn neergestort in de noordelijke provincie Gao. Twee inzittenden zouden zijn omgekomen, het zou gaan om een ongeluk. Het ministerie van Defensie heeft voor rond deze tijd een persconferentie aangekondigd. De VN is sinds 2013 actief in Mali. De blauwhelmen moeten er de veiligheid en stabiliteit verbeteren... en de lokale bevolking beschermen tegen islamitische rebellen. Bij de VN-vredesmissie in Mali zijn militairen uit meer dan 20 landen betrokken. De Nederlandse militairen voeren er verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. De KLM neemt twee bestelde vliegtuigen voorlopig niet af. Het bedrijf moet naar eigen zeggen de bestelling uitstellen vanwege de lopende CAO-onderhandelingen. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt met de bonden over een nieuwe CAO en wil geld besparen door het personeel langer te laten werken voor hetzelfde geld. De KLM zegt dat er voor afgelopen weekend een overeenkomst had moeten zijn om niet in financiële problemen te komen, maar dat is dus niet gelukt. Daarom neemt het bedrijf de Dreamliners voorlopig niet af. Steeds meer mensen stappen naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege discriminatie op de arbeidsmarkt. In 2013 waren er bijna 90 meldingen, vorig jaar 111. Volgens het college groeide het aantal meldingen doordat racisme vorig jaar veel in het nieuws was. In de helft van de gevallen werd discriminatie bewezen, in de andere helft niet en was het volgens het college het onderbuikgevoel van een sollicitant. Defensie is opgelicht in Afghanistan. Er zijn tien containers leeggeroofd en gevuld met stenen. De diefstal werd ontdekt toen de containers aankwamen op vliegkamp Volkel. Omroep Brabant meldt dat er F-16 onderdelen in de containers hadden moeten zitten. Volgens de marechaussee klopt dat niet en zijn er voornamelijk dekens en tenten gestolen. Het weer, vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot bij het vriespunt. Morgen zorgt een opstekende noordenwind voor afkoeling en enkele wolken in de kustregio. Daar wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en kan het 17 graden worden.